Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft zich hard uitgelaten over het alternatief voor het ontpolderen van de polder. Via Twitter laat hij weten dat het plan van staatssecretaris Bleker geen steun krijgt zonder dat er een referendum is gehouden in Zeeland. Het is de eerste keer dat de PVV-leider zich zo expliciet uitlaat over de kwestie. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. Eerder had PVV-Kamerlid de Mos al gezegd dat zijn partij een referendum in Zeeland wil afwachten, maar in Zeeland is er geen steun voor een referendum. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen het niet gehaald. Door de wet zouden abortus en het gebruik van de morning after pill even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Voor zwangerschappen die voortkomen uit verkrachting of incest worden in het voorstel geen uitzonderingen gemaakt. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de Senaat van Oklahoma, maar het Huis van Afgevaardigden van de staat wil het niet bespreken. Volgens de Republikeinse voorzitter van het Huis zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. Een op de zeven Amerikanen heeft voedselbonnen nodig om rond te kunnen komen, blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van, de, van het Amerikaanse congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp, dat is 70% meer dan vijf jaar geleden. Volgens het begrotingsbureau is de toename vooral te wijten aan de recessie van 2008. Het herstel in de jaren daarna heeft niet gezorgd voor een dalende hulpvraag. Gemiddeld ontvangt een gezin 220 euro per maand aan hulp. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar voedselhulp nog stijgt.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 They ain't seen moves like these again. I can shake and bake it, show the fake, but never perpetrate or play. I hate my name ain't right, but I'm funkified. Ah, my name ain't right, but I can walk the eye.